Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet legt vandaag het avondklok-ei. Want vanmiddag komen de demissionair ministers weer bij elkaar in het Katshuis. Gisteren lekt al uit dat het OMT tegen ze heeft gezegd dat ook basisscholen beter nog niet open kunnen. Maar er staan nog meer coronapunten op de agenda, vertelt Xander van der Wulp. Verder leggen ze de laatste hand aan een groot steunpakket voor het Nederlands bedrijfsleven. Dat is getroffen in de coronacrisis. En dan is er nog een derde belangrijk onderwerp, wel of geen avondklok. Veel OMT-leden zien het wel zitten dat we s'avonds en s'nachts verplicht thuis moeten blijven. Maar het is nog onduidelijk of het echt ingevoerd gaat worden. De 47 tennissers die in Melbourne in quarantaine zitten zijn boos. Op vluchten waarmee ze naar Australië reisden zijn vier mensen positief getest op corona. Terwijl iedereen voor het vliegen nog negatief testte. De tennissers zitten nu twee weken vast op een hotelkamer en kunnen niet trainen. Terwijl andere spelers dat wel kunnen. En de Australian Open begint op 8 februari. In Eindhoven is een bestelbusje vannacht tegen een flat aangecrashed na een achtervolging. De bestuurder negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor. Nadat hij door een paar woonwijken en een park was gereisd... knalde hij tegen het appartementencomplex en ging er toen rennend vandoor. Niet snel genoeg, want de politie kreeg hem alsnog te pakken. Het is onduidelijk waarom hij het allemaal deed. En als je vandaag toch de deur uit moet, pas dan op. In het westen van ons land is de sneeuw alweer bijna weg. Maar in het oosten kan het nog voor problemen op de weg zorgen. Misschien heb je gisteravond ook nog sneeuwballen gegooid of een wandeling gemaakt. Deed deze mevrouw ook met haar hondjes. Dit is nog een pup, dus eh, voor hem helemaal nieuw de sneeuw. Dus eh, even kijken hoe ze dat met z'n tweeën vinden. Het weer, ja, de sneeuw die verdwijnt overal weer. Vanmiddag is het op de meeste plekken weer groen en droog. De zon laat zich af en toe zien en het is een gaatje of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor.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 Dit is uh, eh, ZFM Jazz. Mijn naam is Marco, nogmaals een hartelijk goedemorgen. Ik heb me vandaag eh, voor een extra uitdaging gesteld... aangezien ik het eerste uur alleen maar van LP's draai. Ik, ik, was met de kerst bij mijn moeder en dan keek ik even op zolder... en dan stond er een hele collectie langspeelplaten van mijn vader. Waarschijnlijk heb ik daarvan ook mijn natuurlijke aversie voor... of nee, aversie, geen aversie, natuurlijke liefde voor jazzmuziek. Dus vandaag eh, alles van uh, langspeelplaten. Dat geeft een extra uitdaging, want je kan geen timer zien... hoe lang een nummer nog duurt. Dus het is, eh, het is allemaal leuk. Het eerste nummer, Toets Tielemans. dat mistige rode beest uit de film Turks Fruit. Echt Nederlands. En we gaan gelijk door naar, naar de volgende langspeelplaat van Count Basie. En dat is... Farmers, Farmers Marcus Barbecue met St. Louis Blues. zometeen in de tweede uur staat helemaal in het teken van de Bitbank. Eh, en als u nu denkt van wat hoor ik nou kraken, dat zijn, eh, dat zijn dus echte LP's. En eh, het is best wel eigenlijk een beetje grappig dat het decente kraken gewoon er toch dwars doorheen gaat. Het ligt niet aan uw verbinding. Nou, als je het over LP's hebt, en zeker uit de tijd dat mijn vader natuurlijk waanzinnig van jazz hield, mag zeker de Ella Fitzgerald niet missen. Ella Fitzgerald is een van de grootste Amerikaanse jazzzangers en wat ook wel de grootste jazzvocalist in de wereld beschouwd. Ze is er ook door gewaardeerd. Ze won 13 eh, Grammy eh, Awards. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen van eh, de LP Ella en Louis. Dus samen met Louis Armstrong. En het nummer heet On the Sunny Side of the Street. percent. I'll be rich as Rockefeller. over is dat. Gewoon een LP uit de eh, late jaren 60. Gewoon op een eh, platenspeler hier gelegd. En hij doet het gewoon nog. Het was eh, Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Met On the Sunny Side of the Street. Ik heb nog een nummer van Count Basie klaar liggen. Van dezelfde LP. Farmers Market Barbecue. En dit is de Blues voor de Barbecue. Misschien wat voor vanavond. met zijn big band. Over big band gesproken. Het tweede uur gaan we helemaal over ook eh, op big band muziek. Alleen dan niet 50 eh, jaar oud van eh, deze LP's. Maar hedendaagse big band muziek. En je ziet dan ook dat er eigenlijk qua stijl en de big band muziek niet zo heel erg veel veranderd is. In de tweede uur dus complete digitale muziek. En nu alles eh, van LP. Ik kan u wel vertellen, het is eh, lastiger dan dat je denkt... om van een LP eh, muziek af te spelen. Want je ziet geen tijd lopen voor je in je beeldscherm. Je ziet niet wanneer het intro voorbij is... en je ziet niet wanneer het einde komt. Je moet echt heel goed opletten bij, bij langspeelplaten af, afspelen. Deze langspeelplaten zijn allemaal uit mijn vaders collectie. Ze zijn allemaal <laughs> minimaal 50 jaar oud. Maar het, het gaat nog lekker. En er zit een lekkere kraak tussendoor. En zeker als je over die tijd van jazzmuziek hebt van 50 jaar geleden... mag zeker eh, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong niet missen. can tell, Jerry, you're still blind. Eh, Louis Armstrong. LP's van 50 jaar oud, zoals al gezegd. Nogmaals een hele fijne goedemorgen hier bij ZFM Jazz... vanuit een nu wel echt regenachtig eh, Zandvoort. Het is langzaam begonnen eh, met, met regenen. En ik wil ook graag iedereen verwelkomen van over de grenzen. Auch een herzlich welkom zo mijn Duitse vrienden die immer zuhören. en of course to my wonderful friend from London, Jane. Welcome to the show. En ik had normaal gesproken op dit uur altijd eh, de agenda, de jazzagenda staan. Maar aangezien we natuurlijk eh, allemaal in coronatijd zitten... is er weinig eh, jazzagenda te zeggen. bij mijn keuze van platen voor vandaag... en zeker de, de langspeelplaten die ik heb uitgekozen... zijn allemaal minimaal 40 jaar oud. Mag ook zeker een Nederlandse jazzzangeres niet missen. En die wordt ook wel de Nederlandse jazzzangeres ja, de, de, Lady of Jazz van Nederland genoemd. En dat is uh, Rita Reis. Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lightning of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would always croon. And so would goods a heart that's slightly out of tune. Tune your heart to mine the way it used to be. to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. zoals ik net ook al zei, je kunt eh, niet zien hoe lang het nog duurt. Ehm, vorig jaar waren we op muziek eh, bij Laura Fici. En Laura Fici die is eh, heel bekend in, in, in het Verre Oosten. En in het Verre Oosten heeft zij ook een, een prachtige LP uitgebracht. En daarom heb ik daar ook een nummer van uitgekozen. En dat is, dat LP, die LP heet Going East. Het is een prachtige LP. Hij is ook helemaal paars.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 Het ritme van Zandvoort. Ja, dat was eh, Laura Fici. We waren vorig jaar bij haar op bezoek en mochten eh, een paar tunes opnemen. Eh, we blijven op Nederlandse bodem. mijn vader had ook een bijzondere voorliefde voor Rita Reis. En daarom nog een nummer van haar, Rita Reis. I know why I've waited. No, I've been blue. Prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does whose life seems exactly like you. You make me feel so grand. I want to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Now I know why mother thought me to be true. She meant me for someone exactly like you. someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? But no one does those love scenes exactly like you. You make me feel so Don't you tell me that you're gone away. Don't say that we must fight. Don't break your baby's heart. You know I've loved you for these many years. Loved you. sweetest girl you ever had. reis met, met eh, de Dutch Swing College Band. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar eh, ik was toch iets te overvorderd met de techniek... en de eh, platen toch even een hele andere techniek. Ehm, ik heb nu een plaat klaarstaan, dat, daar gaan we de tweede uur een moderne versie van draaien. Dit is met Ella Fitzgerald, nog een keer Ella Fitzgerald... samen met Louis Armstrong en de, de Lady is a Tram. birds do, and never wished for turkey. As I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux Arts ball, and what is twice as sad. I've never been to a party where they honored Noel cared. Social circles move too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. wat een geluid heeft deze vrouw ook. Ella Fitzgerald, fantastisch, eh, fantastisch nummer, de Ladies and Tramp. Zometeen de tweede uur beginnen we ook weer met, een, eh, met hetzelfde nummer eigenlijk, de Ladies and Tramp. En zult het niet geloven, maar dat is een opname van vorig jaar. Van de, van de Voice of Holland. Dat zijn twee jonge mensen die dat eh, nummer nog een keer vertolken. En zo zie je ook maar hoe, hoe tijdloos deze muziek eigenlijk is. En ik blijf nog even bij Ella Fitzgerald, omdat het gewoon een, een fantastische jazzvocalist is. En eh, we hebben het volgende nummer uitgekozen en het heet Sunny. Alles behalve wat het nu in Zandvoort eerste uur. Eh, we gaan eruit met de mooie klanken van uh, Fitzgerald, Ella Fitzgerald, Sunny. Het tweede uur eh, staat helemaal in het teken van big band muziek. Maar vooral hedendaagse big band muziek. Ook van jonge Nederlandse artiesten die gewoon nu actueel zijn. En dit uur hadden we alleen LP's van een jaar of 50 oud.